Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Over hoe de PvdA verder moet na de grote verkiezingsnederlaag. In Pauw en Jinek zei ze dat de gifbeker nog niet leeg lijkt. Eerder op de avond werd bekend dat PvdA-voorzitter Hans Spekman in oktober opstapt. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven na het historische verlies van 29 zetels. Spekman vertrekt dit najaar omdat hij eerst de verkiezing van een opvolger wil voorbereiden. Ook gaat hij het gedwongen vertrek van medewerkers begeleiden. Dankzij voorkeurstemmen zijn drie linkse vrouwen en een CDA-boer in de Tweede Kamer gekomen. Om op eigen kracht een zetel te bemachtigen zijn ruim 17.500 stemmen nodig. Het lukte demissionair PvdA-minister Ploemen, twee vrouwen van GroenLinks, Isabelle Dix en Lisa Westerveld, en de Overijsselse melkveehouder Maurits van Martels. China begint nog dit jaar met de bouw van een station voor milieuonderzoek op een zandbank in de Zuid-Chinese zee. Het land kondigde dat aan vlak voor het bezoek van de Amerikaanse minister Tillerson. De VS is wel tegen de machtsuitbreiding van China in de Zuid-Chinese zee. De zandbanken en onbewoonde eilandjes in dit gebied zijn economisch en strategisch erg belangrijk. Ze worden ook door andere landen geclaimd, waaronder de Filipijnen. De VS dreigde in juni met sancties als China op deze zandbank zou gaan bouwen. In Canada zijn twee kleine vliegtuigjes in de lucht op elkaar gebotst... boven een groot winkelcentrum in de stad Montreal. Eén piloot kwam om het leven. De piloot van het andere vliegtuigje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na de botsing crashte het ene vliegtuigje op het dak van het winkelcentrum. Het andere stortte neer op een parkeerplaats. Daarbij zijn geen mensen geraakt.